zon weer ondergaat. Meisje van Capri, denk ik weer dat jij daar staat. Meisje je gaat. Meisje van Capri, denk toch eens aan volgend jaar.